Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De nationale over... Mahmoud Gibril, die wordt beschouwd als de leider van de nieuwe machthebbers, zei dat er inmiddels over een aantal ministers overeenstemming is. Over enkele anderen moet nog nader worden gesproken, zei hij. Volgens bronnen rond de onderhandelingen zou de rol van Gibril zelf ook ter discussie staan. Ook zouden sommigen betwijfelen of er al een nieuw kabinet moet komen voordat het verzet van het oude regime volledig is gebroken. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat de poging van de Palestijnen om volwaardig VN-lid te worden zal falen. Volgens hem zijn vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen de enige weg vooruit. Netanyahu deed zijn uitspraken in het wekelijkse kabinetsberaad. De Palestijnse president Abbas heeft aangekondigd dat hij vrijdag het VN-lidmaatschap gaat aanvragen bij de VN-veiligheidsraad. Maar Netanyahu voorspelt dat de Verenigde Staten die aanvraag zullen blokkeren. De VS heeft een veto-stem in de Veiligheidsraad en heeft al gezegd de positie van Israël te steunen. Netanyahu verwacht dat de Palestijnen bij zinnen zullen komen en terugkeren aan de onderhandelingstafel. In Den Haag wordt vandaag gedemonstreerd tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Naar het Malieveld komen onder meer chronisch zieken, gehandicapten, werknemers van sociale werkplaatsen en ambtenaren van gemeenten, rijk en provincies. Organisatoren vinden dat de regering onverantwoord hard ingrijpt in de portemonnee van veel Nederlanders. Met name gehandicapten en chronisch zieken zijn bang dat ze onevenredig hard worden getroffen door een opeenstapeling van maatregelen. Ze kunnen bijvoorbeeld minder huurtoeslag krijgen, moeten meer voor zorg betalen en daarnaast worden ze nog getroffen door bezuinigingen op sociale werkplaatsen. Het weer aan de kust kans op een enkele bui, in de rest van het land droog, wel kans op mist.